Dat is de conclusie van een onderzoek onder medewerkers. Zo vertellen medewerkers dat mensen vanwege hun huidskleur... bijvoorbeeld apen worden genoemd. En ook werd het N-woord gebruikt. Verslaggever Ewout Kiewiet weet wie daarmee te maken kregen. Gaat om medewerkers onderling, dus echt medewerkers met een biculturele achtergrond... die lopen aan tegen dit soort verbaal geweld. denigerende eh, denigrerende bejegening, eh, cultureel racisme, allerlei beschuldigingen en verdachtmakingen. En ook eh, worden ze soms genegeerd en buitengesloten. dus het is een behoorlijke lange lijst van pijnlijke beschuldigingen. reacties zijn er ook al. De hoogste ambtenaar van Buitenlandse Zaken zegt nu sorry. En buitenlandministers Hoekstra en Schrijnemacher noemen de conclusies onacceptabel. Wat deed de NS precies tijdens de Tweede Wereldoorlog? Daar gaat het NIOD, dat gespecialiseerd is in de holocaust... komend voorjaar voor het eerst groot onderzoek naar doen. Er is al wel wat bekend, vertelt deze man van kamp Westerbork. Ze hebben gehoor gegeven aan de opdracht van de Duitsers... en de opdracht van de naties was van... je moet treinen beschikbaar stellen, we betalen je er wel voor... Eh, maar je moet zorgen dat er een dienstregeling komt... en dat het gebeurt op de manier zoals wij dat willen. Het onderzoek gaat nu in op alle details. Bijvoorbeeld wie verantwoordelijk waren. Een kerststal in Arsen in Limburg is dit weekend leeggehaald door de politie. Alpaca's, geiten, schapen, een pony en een ezel zouden niet volgens de regels zijn vervoerd. Ze kwamen van een dierenverhuurbedrijf in Gelderland... waar de YouTube-serie Boos ook al eens langs is geweest. Als dieren niet wagen op waren, liepen, dan sloeg ze echt op aan bloed Moet je goed luisteren, vent. Ik ben een dierenvriend. Nee hoor. Ik ben een dierenvriend al mijn hele leven lang. Ik heb dit mijn handen en voeten opgebouwd... En ik ben heel, heel goed voor mijn dieren. Nou, daar dacht de inspectie toch anders over. De eigenaar kreeg jaren geleden al te horen dat hij geen dieren meer mocht verhuren. Maar volgens Omroep Gelderland bleef hij dat toch doen. Het weer nog. Het kan flink koud worden vannacht. Tussen de min 4 en min 8. Morgen eerst mist, later meer zon en temperaturen rond het vriespunt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spitsverloop zoals gewoonlijk op maandag niet bijzonder druk, ook niet bij ons in de regio. De file met de meeste vertraging staat op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelof Arendsveen.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 Yeah, that one over there. Yeah, I... your melody. There's this matter I've got to say. I deceived her. de hoofdpunten van het NOS-journaal. De top van het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt excuses aan voor racisme binnen het departement. Racisme en discriminatie zijn daar een ernstig en zorgelijk probleem, blijkt uit onderzoek onder medewerkers. Het OM begint een strafrechtelijk onderzoek naar Tweede Kamerlid van Houwelingen van Forum voor Democratie. Die zette een bewerkte foto op Twitter van ministers Kuipers en van Gennep met een hakenkruisvlag. Van Houwelingen wordt nu verdacht van smaad en belediging. En Nederland wil nog meer vloeibaar gas importeren. De Gasunie gaat erom de LNG-installaties in Rotterdam en de Eemshaven uitbreiden. En er zijn plannen voor een LNG-terminal in de haven van Terneuzen.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 Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, met your nose so bright, won't you guide mine sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudy the red-beaked reindeer, you'll go down in history.